uur. Dit is Renate Evers met het nos journaties zijn opgepakt. Dat melden Turkse media. De groep zou zijn gearresteerd op een eiland in de buurt van Istanbul. Daar waren ze bij elkaar voor een training. Waarom ze zijn gearresteerd is nog onduidelijk. De groep zou worden vastgehouden in een lokaal politiebureau. Japan en de Europese Unie ondertekenen vandaag een principeakkoord dat de handel makkelijker moet maken. Vanuit de EU kan straks veel meer worden geëxporteerd naar Japan, de derde economie ter wereld. Ook voor Nederland biedt dat kansen, zegt LTO Nederland. Vooral Nederlandse paprika's, bloemen en zuivelproducten gaan waarschijnlijk profiteren van de handelsovereenkomst. Er moet de komende maanden nog wel worden onderhandeld over de details van het akkoord. Voor het einde van het jaar moet er een definitieve overeenkomst liggen. De economie van Eindhoven doet het een stuk beter dan gemiddeld in Nederland. Ook is de groei groter dan die in de vier grote steden, blijkt uit cijfers van het CBS. De Brabantse stad profiteert van zijn industrie en dan vooral van de vele high-tech bedrijven die er zitten. Dat het economisch goed gaat in Eindhoven is ook terug te zien in de werkloosheidscijfers van de stad. In 2015 was nog iets meer dan 8% van de Eindhovense beroepsbevolking werkloos. Vorig jaar was dat gedaald naar iets meer dan 6%. Het weer, het is droog en vrij helder. Temperatuur loopt in de ochtend snel op naar 24 tot 30 graden en de zon schijnt volop. Later kunnen in het zuiden een paar stevige regen- of onweersbuien vallen. Vrijdag en zaterdag is het ook nog zomers warm, maar wel wisselvallig met soms een bui.